en een ernstige overtreding van de privacywet... De privacywaakhond zegt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid netjes omspringt met dit soort gegevens. En dat is nu niet gebeurd. De afgelopen week werden er bij het RIVM iets minder positieve tests gemeld dan in de week daarvoor. Een daling van 5%. Er kwamen minder mensen in het ziekenhuis terecht. Er zijn wel meer besmettingen met de Omicron-variant, zegt het RIVM. Als het beeld wat dus nu uit Zuid-Afrika en uit Engeland naar voren komt eh, klopt, dan eh, niet eens op de lange termijn, dan denk ik zelfs op de redelijk kortere termijn uh, Omicron de dominante variant wordt, ook in Nederland. Studenten uit Leiden zijn niet blij met bijna 400 camera's die in de Unie hangen. Die zijn bedoeld om de studentenaantallen te meten. Maar ze zijn veel te slim, vinden de studenten. Ze kunnen leeftijd en geslacht schatten en ze zien of je een mondkapje draagt. De Leidse studenten willen ze weg hebben en hebben uit protest vanmiddag het universiteitsgebouw geblokkeerd. Kinderen met rijke ouders krijgen vaker bijles en begeleiding. En daardoor zijn ze succesvoller dan klasgenootjes van wie de ouders die dingen niet kunnen betalen, zegt de onderwijsraad. Op een middelbare school in Heemstede krijgen alle leerlingen begeleiding. En daar is Luna blij mee. Dan hoef ik thuis veel minder te doen. En ik zie ook vergeleken met mijn vrienden, die hebben heel veel te doen. En eh, ik kan gewoon thuis chillen. <laughs> De vriendin van mij die vindt wiskunde moeilijk. En dan moet haar moeder extra betalen voor wiskundebijles. Terwijl ik dat gewoon hier kan kiezen. En dan hoeft mijn moeder er niks voor eh, bij te leggen. De onderwijsraad wil hiervoor een schoolfonds openen. Met dat geld kunnen dan ook kinderen met minder rijke ouders hun bijles betaald krijgen. Het weer vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Er valt ook wat natte sneeuw in het noordoosten. Morgen bewolkt af en toe een bui en een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A10 West naar Zaanstad in de Koentunnel.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 Trying to find my way back home. I don't know how. Oh, I'm all way up here in Kentucky, seeing things clear through a haze days of whiskey, tears, and misery. While you're all the way down there in Tennessee, I've been going at it a little hard as a lady might say. same I've been trying to find my way back, but no luck so far. And the hardest part is just knowing how close you are. 210 mile drive, three hours down South 65. But it feels like there's an ocean between you and me. Cause you're always down there in Tennessee. In de afleveringen van deze maand blik ik terug op de albums van de maand uit 2021. In januari was dat Cut and Grass Volume 2 van Sturgill Simpson. Tennessee was mijn favoriete track. Daarna nog aandacht voor Call to Arms en Brace for Impact. Sturgill Simpson mag in de media een grote mond hebben en alles en iedereen tegenwerken. Op muzikaal gebied levert hij vakwerk af. make sure you get. is het favoriete album van de maand. Over Anthony Ray Wright is weinig te vinden op het internet. Behalve dat hij al een tijdje bezig is en uit Alpine in zuidelijk Texas komt. All Travel On heeft Calexicaanse blazers en twangy gitaren. Het is mijn favoriete track van de Foolies Anthony Ray Wright. alone Als je Donna Ulysses muziek kent, herken je haar handelsmerk Feel Good en positieve bluegrass stemmingen. De song Living Large in a Little Town, geschreven door Donna en Jerry Shelly, vertelt het verhaal van het leven in een kleine stad en bestaat uit een reeks beschrijvingen van wat dat leven precies inhoudt. store around is the one that the mayor owns. He'll run a two for one on everything he sells. The week before he needs our vote. And the only cop owns a donut shop where the hottest coffee can be found. kitchenware, the beef My Mind is van George Jones. De honky tonk klaagzang vertelt het verhaal van een man die een vrouw niet uit zijn gedachten kan krijgen. Hoeveel alcohol hij ook drinkt. Wat leidt tot de slogan. Een lege fles, een gebroken hart en je bent nog steeds in mijn gedachten. De original van deze week. The jukebox is playing A honky tonk song One more saying cowboy music en de ander in swing bewandelt de Hot Texas Swing Band het pad dat eerder werd bewandeld door artiesten als Bob Wills en een Sleep at the Wheel. Cow Cow Boogie. Out on the plains, down near Santa Fe, I met a cowboy riding the range one day, and as he jogged along. heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. A come a yeah, come a tie, ah, Get along, get hip, little doggies, get along. Better be on your way. He's got a knocked out western accent with a Harlem touch. He was raised on local weed. He's what you call the swinging breed, singing his cow boogie in the strangest way. Come a tie, yeah, come a tie, yeah, Daniel Donato noemt de Don Kelly Band het best bewaarde geheim van Nashville. Het was een huisband die nooit ontdekt werd. Daniel was diep onder de indruk en brengt een eerbetoon aan deze band. Darlin Corey is een van de songs. Vorige week viel When You Move On van Tencent Cent Stranger op mijn deurmat. Een geweldige verrassing en ik kom er zeker nog op terug. Eerst maar eens luisteren naar de titelsong. Angie Flair zet enkele maanden geleden een crowdfund-actie op. Zij deelt nu mee dat het geld binnen is om een aantal nieuwe songs op te nemen. With the Car Running is de voorbode van haar nieuwe EP. Hall of Roses komt uit Groningen en is van alle markten thuis. Met Back on the Road schuren zij tegen de country. Antoinette en de Blue Bonnets zijn regelmatig te gast in dit programma. Hun EP Revived is net uit en met Texas Bound lanceren zij hun nieuwe single. There's a place I know, place was het blokje country uit eigen land. Honky Tonk Hole gaat eigenlijk over iemand die de droom heeft om een rockster te worden. Als ze ouder worden, spelen ze echter alleen nog maar in bars. Well, I failed that honky-tonk hole And it's deep as it can be Through a cloud of smoke, the neon lights are all I see From a honky-tonk hole I'm trying to climb free, but I do believe it's where they'll bury me. Well, I used to be a player, I was shooting for the moon, living by my own rules and singing my own tune. I was packing out the house, and it would always please the crowd. I fell down a honky-tonk hole And it's deep as it can be Through a cloud of smoke The neon lights are all I see From a honky-tonk hole I'm trying to climb free But I do believe it's where they'll bury me favoriete album van de maand. In Lagitas ontmoet Anthony Ray Wright de geest van Merle Haggard. De song vind je terug op het album van de maand, The Foolish en Tony Ray Wright. Well, I've been pretty tired On the restless side of town And there's many things forgotten when old spirits come around. I've been shaken in the cold wind. I've been woke up by the sun. There's a time or so regretted, and a time or two for fun. It seems you fell from heaven Took me from this rigid place There's not a lot to leave behind Not one minute shall we wait And I've been kicked out of Lahitas by some drunkard goat Met some senoritas with my amigos. Played that old time religion in the concert hall. You just say the words, you've said it all. times I've almost missed you Like the many times before Just come in through that window Cause they've locked up all the doors Met the ghost of Merle Haggard By the Grand Ole Opry doors You said, what you doing here, son? I said, I've been here before. And I've been kicked out of Lajitas by some drunkard goat. Met some senoritas with my amigos. Played the old time religion in the concert hall. You just say the word said it all. You just say the word. You said it all. drink beer. Ik schrijf geen protest of politieke liedjes waarvan ik denk dat ze de wereld gaan veranderen. Ik schrijf liedjes voor mensen om dronken te worden en plezier te hebben.